Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Goedemorgen. de band met naaimachines. Ik word er gek van. Daar worden allemaal gek van. Ik ook wel. Nou, jongens. En een boutje. En een moertje. En een groefje. En een nippeltje. En een boutje. En een moertje. En een groefje. En een nippeltje. En een boutje. En een moertje. En een neppontje. En een boutje. En een moertje. En een groefje. En een neppontje. Oh, ik sta al jaren, dat is het rare. Aan de loop en de bal. Ik draai een moertje. En ik een schroefje aan. Oh, wat interessant. Oh, en een boutje. En een moertje. En een groefje, En een nippeltje. En een boutje nippeltje en een boutje en een moertje en een schroefje en een nippeltje en een nageltje en een moertje en een schroefje. Oh, wat heb ik zit fout hoor, ik zit fout. Met een nippeltje zat ik. De lopende band gaat door, laten we even de kop erbij houden. Nou, een boutje en een moertje en een schroefje en een nippeltje. Een boutje en een moertje en een schroefje en een nippeltje. Oh, wat is het leven fijn we niet aan het werken zijn. Elke dag dat is je feest. En maar een vrije dag het meest. Oh, een boutje en een moedje en een schroefje en een nippeltje en een boutje en een moedje en een schroefje en een nippeltje en een boutje. Met z'n vieren staan wij te klieren, handen lopen cent. Heel goed bij jou. Ik zie met mijn handen in de bal oh, wat is er gebeurd hier oh, Ik haal met mijn hand tussen die band. Oh, echt, dat doet zeer Dat grote tussen jou. Ik denk, EHB. Uitkijken, heerlijkheid, dat is Ik heb EHB. Ik hou met mijn klauwen tussen de Ik heb EHB. Nou, ik heb er Ik heb er jongens schroefje en een moertje en een boutje. Een nippeltje en een schroefje en een moertje oh, oh, en een boutje. Oh, een nippeltje en een schroefje en een moertje en een hoor. We nou? doen het andersom. Ja, nou? We zijn omgedraaid. Ik zong ja. Het is andersom. Het boutje zong ja. Achterstevoren. Nou geef niet, we zijn verkeerd gaan staan. Ik zag dat. Een boutje, een moertje, een schroefje en een nippeltje. Een boutje, een moertje. Want gaat iets te hard, jongens. En boutje en een moordje en een snoefje en een nippeltje. Even stoppen, jongens, we gaan te snel. Een boutje en een moordje en een snoefje en een nippeltje. Een boutje en een moordje en een snoefje en een nippeltje. Weet je, boutje en een snoefje en een nippeltje. het niet meer Een boutje en een moordje en een snoefje en een nippeltje. Kijk nou toch, kijk nou toch. Die hele band is uit elkaar gesprongen. De hele zooi leg los. Maar ik dan moeten we in elkaar zetten oh. met z'n allen. Ja, ik heb pak je gereedschap maar weer. Nee, en dan gaan we jongens de lopende band repareren. En een boutje, en een moertje, en een schroefje, en een nippeltje. En een boutje, en een moertje, en een schroefje, en een nippeltje. En een boutje, en een moertje, en een schroefje, en een nippeltje.